Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Almere houden buschauffeurs van Connection een wilde staking... omdat er vanmiddag weer een ruit van een bus is vernield. Daarbij raakte een passagier gewond. Volgens vakbond FNV kon een passagier niet meer mee met een wegrijdende bus... en vernielde de ruit uit woede. Zondag en maandag reden er ook al een tijdje geen bussen... nadat bussen waren bekogeld met stenen. Een aantal chauffeurs staat bij het Centraal Station van Almere. Hoe lang ze blijven staken is niet bekend. Staatssecretaris Dekker laat onderzoek doen of leerlingen die gezakt zijn voor het eindexamen hun voldoendes kunnen houden. Nu moeten middelbare scholieren die zakken het hele schooljaar overdoen, ook de vakken die ze hebben gehaald. D66 vindt dat ze hun tijd beter kunnen besteden aan bijvoorbeeld vervolgonderwijs of stages. China is boos omdat president Obama binnenkort de Dalai Lama ontmoet. Volgens Peking is de Dalai Lama een politiek leider die onder het mom van religie een zelfstandig Tibet wil. De Dalai Lama zelf zegt alleen te strijden voor meer autonomie en betere mensenrechten. Volgens China is de ontmoeting slecht voor de verhoudingen tussen de VS en China. De man die gisteren in Leiden op straat werd neergeschoten... was in november ook het doelwit van een liquidatiepoging. Toen werd hij onder vuur genomen in een kantoorpand in Amsterdam, Nieuw-West. Toen was er vermoedelijk sprake van een persoonsverwisseling. De man ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. In India is opnieuw het poliovirus opgedoken. Het werd gevonden in het rioolwater bij de Indiase miljoenenstad Hyderabad. Het is een variant van een vaccinatie tegen polio. Na de vondst heeft India een grote extra vaccinatiecampagne aangekondigd. Twee Arnhemmers die in Syrië wilden gaan vechten zijn veroordeeld tot drie en twee jaar cel. Ze werden vorig jaar aangehouden bij de Turk-Syrische grens. Ze wilden zich aansluiten bij Al-Nusra, al zeggen ze zelf van niet. Het weer nog geleidelijk verdwijnen de meeste buien. Het is nu een graad of 19. Morgen eerst droog, later weer buien met kans op onweer. En het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu 10 eh, files. Er zitten weinig echte uitschieters tussen. De meeste files staan rond eh, Utrecht. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je in de Randstad nu de meeste vertraging. Tussen de afrit Gooimeer en Bunschoten staat bij elkaar opgeteld 16 kilometer file.